Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Pfizer kan minder coronavaccins leveren dan ze hadden gehoopt. Het bedrijf wilde nog dit jaar 100 miljoen doses leveren, maar dat worden er maar 50 miljoen. Er zijn problemen met de levering van grondstoffen, zegt Pfizer tegen de Wall Street Journal. Minister De Jonge wil hier op 4 januari beginnen met vaccineren. Het is niet duidelijk hoeveel vaccins er dan beschikbaar zijn. Behalve het vaccin van Pfizer wordt nu ook het vaccin van Moderna goedgekeurd. Veel bedrijven fixen hun eigen snelteststraat. Ze vinden dat de uitslag bij de normale GGD-test te lang duurt. En daardoor zitten veel medewerkers soms onnodig thuis, vertelt de eigenaar van deze snelteststraat in de Achterhoek. 9 van de 10 keer zijn er mensen die op dit moment eh, misschien thuis zijn met klachten. Eh, als ze gaan testen kunnen ze misschien vandaag of morgen wel weer aan het werk als ze negatief zijn. Volgens het bedrijf zijn de sneltesten net zo veilig en betrouwbaar als een normale GGD-test. Het wordt straks lastiger om een gemene comment te plaatsen onder een YouTube-video. Gebruikers die kwetsende dingen zeggen krijgen straks een pop-up met de vraag of ze zeker weten dat ze deze reactie willen plaatsen. Het bedrijf hoopt zo dat er een stuk minder haatreacties worden geplaatst. En het was een lekker Europa League voetbalavondje voor PSV. De Eindhovenaren wonnen uit in Spanje met 1-0 van Granada. Oh, wat een mooie goal van PSV. Is het Malen die een voorzet vanaf de linkerkant perfect binnenkant voet binnentikt. Wat een prachtige goal. Prachtige voorzet ook van Filip Max. En dan de goal. Oh, ja, uit het boekje hoor. Prachtig gedaan. Door de winst zijn de Eindhovenaren vrijwel zeker door naar de volgende ronde van de Europa League. Voor Feyenoord en AZ was het een minder leuke avond. Feyenoord verloor thuis met 2-0 van Dynamo Zagreb en in Alkmaar speelde AZ met 1-1 gelijk tegen Napoli. Het weer nog. Het wordt een bewolkte en regenachtige nacht. Het koelt af naar 4 graden. Morgen hier en daar wat zon, vooral smiddags. Het wordt dan zo'n 7 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM.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 Cause I just wanna be cool think about the days we couldn't live without each other. Where the hell did we go wrong? Hey, how'd we go from that to this? How'd we let a good thing slip? Do we really have to go? just wanna be cool. luisteraars over de hele wereld zo'n beetje hebben. Maar in Nederland is het inderdaad cool again. Dat was Kane Brown. Je hebt nog een uur te goed hier bij de National Radio Show. En we hebben nog heel wat leuke dingen. Waaronder andere de digitale brievenbus. Want... Hey Astrid, je hebt een... Eh, E-mail! Uit Noorwegen kregen wij muziek opgestuurd. De nieuwste single van Anne Christen Dordal. It is True Love Dreams. You were never meant to be more a friend to me geluisterd hebt, weet je dat wij de Nashville Spiegelplaat nu hebben met onder andere onze maandartiesten. Want die heeft namelijk een cover opgenomen van een nummer van George Jones, die in 1967 het nummer Beneath Still Waters voor het eerst opnam. En Emmalou deed dat in 1979. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Beneath Still Waters. There's a strong undertone the surface won't tell you what the deep water knows. time it's me. Larry Cordell. En dat was Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. We gaan even weer terug. Dan doen we naar 1972. En dat doen we met Donna Fargo. Met The Happiest Girl in the Whole USA. sunshine. Wake up, sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug or two. Do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you? I'll make the bed. I'll fix your lunch and you fix mine. Now tell me the truth. Do these old shoes look funny? Honey, it's almost nine. zoals ze dat ze mooi noemen, de signature song van Donna Fargo. In 1973 won ze zelfs een Grammy in de categorie Best Country Female Vocal Performance. En dat nummer The Happiest Girl in the Whole USA is al door diverse collega's van Donna gecoverd. Onder andere een Tammy Wynette, Nancy Sinatra en Tanya Tucker namen een nummer, een nummer op. Een cover op van dit nummer. En van 72 gaan we naar 1991. En wat doen we dat mee? Brooks and Dunn. Dit is de brand new man. betreft uit de categorie eh, Niets aan de hand. Lekker vrolijk nummer 1976. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En van de Bellamy Brothers gaan we naar Country uit Nederland. Nieuw Country, om beter te zeggen. De nieuwste zinger van The Young River. Dit is Go Getter. You love that feeling you get when you see her. instead of going on. You get lost. chances now before she's gone. She's a gone. Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. We get lost in each other in a crowded place. Slow dance by a fire and outlast the flames watch a movie, then have to watch it twice. Cause sitting so close is distractingly nice. Well, that's what I love about us. Friends and lovers, that's us. Stuck on each other endlessly. dressed up right. Till the heavens opened up, soaking everything in sight. Our clothes got ruined, but the band kept playing. So we kicked off our shoes and we partied in the rain. Well, that's what I En dat heet That's What I Love About Us. Hij maakt een mix van country en Acadian folk. En dat is een muziekstijl die door de Franse kolonisten meegebracht werd... toen zij naar Canada emigreerden. En vooral in Quebec, New Brunswick en Nova Scotia kwamen te wonen. Acadian folk, ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb er wat meer naar geluisterd. En eh, ja, klinkt hartstikke lekker. En dit is dus van het nieuwe album van Laurie. En dat heet When It's Right, It's Right. En we gaan nu verder met weer nieuwe muziek. Ja, er is wat nieuwe muziek weer uitgebracht. De nieuwste single van Chris Jensen. Dit is Waiting on Five. It's like watching your team while you sit on the bench, waiting on five to start on six. Out in the sun voor een Tim McGraw en Low Cash. Maar nu staat hij zelf even in de schijnwerpers met zijn nieuwste single Waiting on Five. En van nieuwe singles gaan we verder naar een nieuwe single uit Nederland. Jawel, dit is Tip Jar en Kiss Me. Right or left or down the middle, where do we need to go? I'm afraid that I don't know. It's a small world growing bigger with all the trouble hard to figure. Kiss me and tell me you love me so. up or down. What's the difference when you're feeling low? You don't want it to show. info.nashforradio.nl kregen wij dus onlangs weer de nieuwe single van Tip Jar binnen. En die heet Kiss Me. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album voor jullie klaarstaan. Van het debuutalbum van Little Texas, First Time for Everything... hoor je achter elkaar Cry On en daarna What Were You Thinking. Dit is het Nashville Spotlight album. There's a chain of tears that's been a hold of me here. Cause you know how much I hate to see you cry. before I go, I just wanna let you know this is the last time that you hear me say goodbye. Well, baby, just cry, cry on. Well, I've done all I can to hold on. You're only gonna find me gone, so baby, cry on. when I was headed for the door. Your misty eyes would always make me stay. Cause hurting you is something I never wanna do. But you know you just can't keep me here this way. So baby, just cry, cry on. Yeah, done by van het Spotlight-album First Time for Everything van Little Texas. En dan nu, ja, we kunnen niet anders als je een show hebt waar countrymuziek in gedraaid wordt, dan stilstaan bij het feit dat afgelopen woensdag op 71-jarige leeftijd Dominic Grant van het duo Grant en Forsyth is overleden. Live zullen we ze niet meer zien, maar gelukkig blijft hun muziek natuurlijk voor altijd bestaan. En wij draaien natuurlijk nu nog even muziek voor jullie van ze. Dit is een country medley. Thank you. met een country medley. De show is klaar. Volgende week zijn we uiteraard weer bij jullie. Dus niet getreurd, het is zo weer zover. Maar we sluiten af met nummer uit 1989. Laurie Morgan en Trainwreck of Emotion. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.